Vier op de tien ondervragen zijn niet gealarmeerd omdat ze denken dat de klachten worden veroorzaakt door bijvoorbeeld astma, hooikoorts of verkoudheid. Het RIVM zegt dat in deze gevallen testen ook niet nodig is, maar waarschuwt dat coronaklachten vaak moeilijk te onderscheiden zijn van de gewone verkoudheid. Bijna de helft van de 50.000 mensen die aan het onderzoek meededen zegt dat ze het moeilijk vinden om zich te houden aan het advies om thuis te blijven. De RIVM vindt dat zorgelijk. Nederlanders kunnen weer op vakantie naar Noorwegen en Malta. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies veranderd... van code oranje naar code geel. Dat betekent dat je daar naartoe kunt reizen, maar wel waakzaam moet blijven. Ook kan het zo zijn dat er aan de grens wordt gecontroleerd op ziekteverschijnselen. Het ministerie benadrukt dat als er in Noorwegen of Malta weer nieuwe uitbraken zijn... de situatie weer kan veranderen. President Trump heeft bepaald dat gegevens die ziekenhuizen verzamelen over coronapatiënten voortaan naar een database van de regering gaan. Tot nu toe gingen die gegevens naar de Centra voor Ziektebestrijding en Preventie, de Amerikaanse tegenhangers van het RIVM. Volgens het ministerie van Volksgezondheid lopen die centra achter bij het rapporteren van de gegevens. En heeft Amerika actuele cijfers nodig. Gezondheidsdeskundigen zijn bang dat de cijfers door de nieuwe werkwijze gepolitiseerd worden. En niet meer toegankelijk zijn voor het publiek of voor onderzoekers. Dan nog het weer. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af en er vallen wat buien, de meeste in het noorden en oosten. Het wordt 18 tot 21 graden. Vanavond droog, maar vannacht opnieuw regen. Morgen overdag bewolkt en regenachtig en het wordt niet warmer morgen dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De A9 Alkmaar richting Amstelveen is helemaal dicht bij de brug over het zijkanaal C. Dat komt door een technische storing. De brug wilde na een brugopening niet meer dicht.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 mate, it's a different world. Go on, find the girl. Come on, come on, let's dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity the days can't be like the night in the summer in the city.